11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft in Somalië een basis aangevallen van de Afrikaanse Unie. Daarbij zouden 43 militairen zijn gedood. Er zouden ook enkele terroristen zijn omgekomen. Een islamitische zelfmoordterrorist liet bij de poort van de basis een autobom ontploffen, waarna de basis werd bestormd. De basis ligt ongeveer 300 kilometer ten noorden van de Somalische hoofdstad Mogadishu. In de rivierenbuurt in Amsterdam is vanochtend een schietpartij geweest op straat. Daarbij raakte een vrouw gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Het is volgens ooggetuigen een man die een donkere capuchon droeg. De schietpartij was bij een pand waar vorige maand een granaat ontplofte. Ook toen is er een man met een donkere capuchon gezien door ooggetuigen. Bij twee bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 22 mensen omgekomen. De explosieven gingen af in een winkelstraat en bij een militaire controlepost. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Irak is nog niet opgeëist. Internationale treinen in België hebben geen noodremsysteem voor het geval de trein door rood rijdt, schrijft de Vlaamse krant De Morgen. De Belgische spoorwegen rijden nog altijd met negen verouderde locomotieven. Vorig jaar november leidde dat tot een bijna ongeluk toen een trein twee keer een rood sein negeerde. De binnenlandse treinen hebben wel een deugdelijk beveiligingssysteem. De Duitse voetbaltrainer Sascha Lewandowski is overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Lewandowski verliet Union Berlin enkele maanden geleden vanwege gezondheidsredenen. Hij stond voor zijn periode bij de Berlijnse club aan het roer bij Bayer Leverkusen... dat hij in 2014 naar de voorronde van de Champions League loodste... en VfL Bochum. Sascha Lewandowski was 44 jaar. Het weer zonnig en droog, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt vanmiddag 15 tot 22 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort tussen Hoevelaken en Bunschoten 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 than a single gunshot, but just who shot who?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 Honestly, I was having too much fun. Well, sometimes. www.zfmzandvoort.nl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 riesco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io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 what keeps the planet spinning. Uh, the force from the beginning